Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Londense politie is vanochtend vroeg begonnen met invallen in huizen in verband met de rellen. Een woordvoerder zegt dat het de bedoeling is om grote aantallen railschoppers op te pakken. De afgelopen dagen zijn al bijna 900 verdachten opgepakt in verband met de gewelddadigheden in de stad. afgelopen nacht was het relatief rustig in de Engelse steden. Automobilisten met pech blijven de praatpalen langs de snelweg gebruiken, ondanks de opkomst van de mobieltjes. Per jaar komen zo'n 50.000 meldingen bij de AWB binnen via de gele palen. En het aantal is de laatste jaren redelijk constant. De praatpaal is daarmee goed voor bijna 3% van alle pechmeldingen. De praatpalen staan sinds 1970 langs de snelwegen en blijven daar voorlopig. Rijkswaterstaat heeft kort geleden het contract voor de palen met enkele jaren verlengd. Israël gaat in Oost-Jeruzalem 1600 huizen bouwen voor Joodse kolonisten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het plan goedgekeurd. De verwachting is dat er de komende dagen wordt ingestemd met de bouw van nog eens 2700 huizen. De bouwplannen zijn omstreden en hebben al geleid tot een diplomatiek conflict met de Verenigde Staten. Volgens Washington verstoort de bouw het vredesoverleg tussen Israël en de Palestijnen. De Palestijnen beschouwen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. In China worden alle nieuwe spoorprojecten stilgelegd. De plannen worden opnieuw bekeken naar de botsing tussen twee hogesnelheidstreinen waarbij 40 doden vielen. Op bestaande lijnen gaat de snelheid omlaag en er wordt extra gecontroleerd. De Chinese regering krijgt veel kritiek omdat ze worden geprobeerd zaken te verdoezelen. Journalisten van staatsmedia hebben opdracht gekregen de oorzaak van de ramp niet te onderzoeken. De regering benadrukt dat de spoorprojecten tijdelijk stil liggen. China blijft werken aan zijn prestigeproject, het bouwen van het grootste HSL-netwerk ter wereld. Het weer. In het noorden buien, vooral in Limburg vanochtend zon. En later overal kans op buien. Vrij veel wind en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen de knooppunten Oude Rijn en Amstel.